Een hart dat tegenslaat. Geloof me, het kwam van meters hoog. Geloof me. Vier hele zinnen op een ongebleekt papier. Vier hele zinnen op een ongebleekt papier. Vier hele zinnen op een ongebleekt papier. Vier hele zinnen op een ongebleekt papier.